Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een deel van het New Yorkse vliegveld JFK is ontruimd vanwege berichten dat er is geschoten. Het gaat om een terminal waar internationale vluchten vertrekken en aankomen. De politie leidt mensen weg van de terminal en laat passagiers weten dat er wordt gezocht naar iemand met een vuurwapen, melden lokale media. Of er ook echt is geschoten is niet duidelijk. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Reddingsdiensten in de Amerikaanse staat Louisiana hebben 18.000 mensen uit hun huis gehaald vanwege de hevige overstromingen daar. Huizen, straten en bouwland staan er onder water. De federale overheid spreekt van een grote ramp. Dodental is inmiddels opgelopen tot vier. De overstromingen in Louisiana begonnen voor het weekend als gevolg van zware regenval. Inmiddels is het weer beter geworden, maar op sommige plaatsen stijgt het water nog steeds. Zaterdag werd al de noodtoestand uitgeroepen. Usain Bolt heeft op de Olympische Spelen geschiedenis geschreven... door voor de derde keer in zijn carrière goud te winnen op de 100 meter. De Jamaikaan liep het koningsnummer in 9 seconden en 81 honderdste. Daarmee bleef hij zijn rivaal Justin Gatlin uit Amerika voor. Het brons was voor de Canadees Andre de Grasse. In totaal heeft Usain Bolt nu zeven Olympische titels op zijn naam staan. Hij won de 100 meter ook al in Londen in 2012 en in Peking in 2008. De Nederlandse hockeyers hebben zich op de Olympische Spelen op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finales. Ze wonnen met overmacht van regerend wereldkampioen Australië. Het werd 4-0 door doelpunten van Bakker, De Voogd, Verga en Van der Weerde. De tegenstander in de halve finales is België, dat eerder met 3-1 won van India, de ploeg van Roland Oltmans. De halve finale tussen Nederland en België is komende nacht. Het weer, de dag begint hier en daar met een mistbank. In het noorden kan vanochtend een bui vallen. Later op de dag meer zon, vooral in het zuiden. En het wordt 19 tot 23 graden.